waarvan hij ruim 30 jaar premier was. Onder aanwezigen zijn tal van prominenten, zoals oud-president Bill Clinton en Henry Kissinger. In Guinea zijn opnieuw noodmaatregelen genomen om de verspreiding van ebola tegen te gaan. Inwoners van de hoofdstad Conakry en andere plaatsen langs de kust moeten de komende anderhalve maand zoveel mogelijk thuis blijven. Ze krijgen voedsel en medicijnen van hulpverleners. BBC-directeur Tony Hall is met de dood bedreigd omdat hij Jeremy Clarkson heeft ontslagen, meldde Britse media. Hij ontsloeg de populaire presentator van het autoprogramma Top Gear omdat hij een producer had mishandeld. Kort na het ontslag kreeg de BBC-directeur een e-mail met een doodsbedreiging. Sindsdien wordt zijn huis in Oxfordshire dag en nacht bewaakt. Vannacht is de zomertijd ingegaan. De klok ging vooruit van 2 naar 3 uur. Het idee is dat de zomertijd energie bespaart doordat het s'avonds langer licht blijft. Uit onderzoek blijkt dat het effect minimaal is, omdat er s ochtends juist meer energie wordt verbruikt. Eind oktober gaat de klok weer een uur terug. Het weer bewolkt, periode met regen, vooral vanmiddag. Daarbij waait het flink, aan de kust zelfs stormachtig, windkracht 8.